Freddy van met het NOS-journaal. Het Griekse parlement gaat akkoord met bezuinigingen van in totaal 28 miljard euro in de komende vijf jaar. De weg lijkt nu vrij voor extra financiële steun van de EU en het IMF. Die hadden van Griekenland geëist dat er de komende jaren fors bezuinigd wordt. De stemming werd met grote spanning tegemoet gezien. Veel Grieken zijn woedend omdat ze vinden dat Griekse politici en bankiers er de afgelopen jaren een potje van hebben gemaakt. En dat de Griekse burgers daar nu voor moeten betalen. Er zijn geen aanwijzingen dat de Rooms-Katholieke Kerk en het Openbaar Ministerie afspraken hebben gemaakt om gevallen van seksueel misbruik onder de pet te houden. Dat is de conclusie van de commissie Steenhuis. Volgens de commissie is er maar weinig aangifte gedaan tegen geestelijken. Een oorzaak kan volgens de commissie zijn dat mensen dat niet durfden uit ontzag voor de kerk. Het ROC Horizon College in Alkmaar heeft examenfraude ontdekt. Het gaat om de VMBO, HAVO en VWO-eindexamens. De betrokkenen zijn allemaal ingelicht. In overleg met de onderwijsinspectie is de diploma-uitreiking uitgesteld. Het Horizon College, een school voor volwassenenonderwijs, heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie. Het wil de fraude eerst zelf onderzoeken. En het noodweer van gisteravond en vannacht heeft grote schade veroorzaakt in Vught. Volgens de eerste cijfers zijn zeker 40 huizen beschadigd en zijn tientallen auto's vernield door omgewaaide bomen en afgebroken takken. Een boerderij staat op instorten. De bomen hebben ook veel schade veroorzaakt aan de straten in Vught. Defensie helpt met het opruimen. Verzekeraar Interpolis heeft ruim duizend schademeldingen binnengekregen als gevolg van het noodweer. Het weer. Het is droog. Vanuit het westen breekt de zon door. De temperatuur loopt uit 1 van 17 graden aan zee tot 20 in het oosten. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. Smiddags kans op een bui en het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan bij elkaar 80 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. Op de A10 de Ring West is in beide richtingen bij de Koentunnel de linker rijstrook dicht. Heeft te maken met een bouwkraan die omdreigt te vallen. Tussen Schellingwoude en Westpoort staat nu 10 kilometer richting Den Haag. Het verkeer kan het beste omrijden nog via de Zeeburgertunnel. Tunnel. Een aanrijding op de A12 Den richting Utrecht tussen Gouda en Woerden 4 kilometer, 10 kilometer. Bij Woerden is de rechte reishok dicht. A13 Den Rotterdam bij de afwit de Rode Reis 5.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 just what it feels. It's my life. No one can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not super. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong with spreading myself around. Everybody's talking. Yeah. se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalar la pista.